De motie van wantrouwen kreeg de steun van 43 Kamerleden. Rutte gaf eerder in het debat toe dat hij een inschattingsfout heeft gemaakt. Hij dacht dat Zijlstra door kon als minister als hij met een goede uitleg zou komen. Bij de PABO's, de lerarenopleiding voor het basisonderwijs, hebben zich tot nu toe veel meer studenten gemeld dan vorig jaar. Dat schrijft de Volkskrant op basis van cijfers van de hogescholen en een rondgang langs PABO's. De interesse zou te maken hebben met het lerarentekort. Mensen die er al langer over denken om voor de klas te gaan staan, maken nu makkelijker de overstap omdat ze toch wel een baan zullen vinden. Het is volgens de PABO's nog wel te vroeg voor echte conclusies, omdat studenten zich nog tot mei kunnen aanmelden. Vandaag wordt er door basisschoolleraren opnieuw gestaakt voor meer salaris en minder werkdruk. Veel basisscholen in Groningen, Friesland en Drenthe blijven vandaag dicht. In Rotterdam is een man van 18 opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij een schietpartij in de stad in december. Twee mannen van 25 en 26 werden toen midden in een woonwijk doodgeschoten vanuit een passerende auto. Volgens de politie was het een gerichte liquidatie. De verdachte was in december nog minderjarig. De politie verwacht dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Het weer, het vriest een paar graden. Overdag is het vrij zonnig. In het westen wat bewolking. Het wordt in de middag een graad of vijf.